Three uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de Nationale Garde ingezet in Kenosha. Ook is er een avondklok ingesteld. Zo moeten nieuwe rellen en vernielingen in de stad worden voorkomen. Het is onrustig in Kenosha sinds daar zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Een getuige filmde het incident met een mobiele telefoon. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat het slachtoffer, de 29-jarige Jacob Blake eerst in worsteling was met de agenten. Ook zou hij mogelijk een mes bij zich hebben gehad. Reisorganisatie TUI gaat vandaag vakantiegangers terughalen uit Spanje. Sinds middernacht is het reisadvies voor het land aangescherpt naar oranje... waardoor alleen noodzakelijke reizen nog zijn toegestaan. Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat er nu vele duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zijn. De ruim 5300 Nederlanders die bij TUI of Corendon hebben geboekt... kunnen kiezen om hun vakantie af te maken of een eerdere vlucht terug te nemen. Iedereen die terugkomt uit Spanje wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Herbesmetting met het coronavirus is ook bij een patiënt in Nederland gebeurd... zegt viroloog Koopmans in reactie op het nieuws over een man in Hongkong... die het virus voor de tweede keer kreeg. Volgens Koopmans komt herbesmetting vaker voor bij luchtweginfecties... en is het dus niet verrassend dat er zulke patiënten opduiken. Ook in België is een herbesmetting geconstateerd bij een vrouw in Leuven. Oud-voetballer Ronaldinho mag binnenkort weer terug naar Brazilië. Dat heeft een Paraguayaanse rechter bepaald. Ronaldinho zit al sinds maart vast in Paraguay... samen met zijn broer nadat ze daar waren opgepakt met vervalste paspoorten. Na betaling van een borgsom van bijna anderhalf miljoen euro... mochten ze de cel uit en werden ze onder huisarrest in een hotel geplaatst. En dat is nu door de rechter opgeheven.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 met liars, liar, liar, liars En die is de mijne, mijne, mijne, mijne Ja, ik hang met die tijgers, tijger, tijger, tijgers Dit, dit, dit is ZFM, ZFM. the boys is singing my line, the view, yeah, keeping those blinds closed.